Een andere jongen raakte zwaar gewond. De verdachte man uit Haaksbergen gebruikte al jarenlang zo'n knalijzer, zegt zijn advocaat tegen RTV Oost. Hij zou hetzelfde veiligheidsprotocol hebben gehanteerd als voorgaande jaren. Het enige verschil verschil was dat de Haaksbergenaar voor deze jaarwisseling een nieuwe klaphamer had gekocht. Volgens buurbewoners spatte het schaaltje waarin het explosieve poeder wordt gelegd uiteen, waardoor de jongens geraakt werden. In Dordrecht is iemand omgekomen na een explosie op een boot. Een andere persoon raakte zwaar gewond. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Door de ontploffing raakte het dek los van het schip. Ook brak er brand uit. De politie onderzoekt het. Pieter Heerma wordt opnieuw fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. Hij begint zodra het nieuwe kabinet is beëdigd. Nu is Wopke Hoekstra officieel nog de fractievoorzitter van het CDA... maar hij verlaat de Kamer en wordt minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier. Heerma was van 2019 tot maart 2021 ook al fractievoorzitter. En in de Verenigde Staten staan mensen al urenlang vast in een file. Er is zoveel sneeuw gevallen in de staat Virginia... dat de snelweg richting Washington niet begaanbaar is. En daarom moesten mensen de ijskoude nacht doorbrengen in hun auto. Deze verslaggever staat bij de file die 80 kilometer lang is. It's really devastating for some of these people who've been out there for more than 14 hours. One email from a viewer, Donald Here, says, quote, My wife and I have been stuck around 20 miles from Fredericksburg, Virginia and have been waiting for someone to give us a reason why we're stuck. Inmiddels staan sommigen al 19 uur vast in het verkeer. Hulpdiensten proberen met sneeuwschuivers mensen uit de auto te halen. Het weer. Vannacht wordt het droog en koelt het af naar temperaturen dicht bij het vriespunt. Morgen een mix van zon, wolken en buien. Het gaat wel steeds harder waaien en het wordt een graad of 6.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 This is the reason why we make resolutions, and this is the season Contributions are low, Mr. New Year. Hello. Oh, yes, we welcome you here. We'll wipe our tears on uh-huh, yesterday for a new year has come our way. This is the reason why we make resolutions een hele goede morgen luisteraars eh, bij ZFM Zandvoort. Eh, ja, twee eh, presentatoren van ZFM Zandvoort zitten in de studio. Normaal gesproken doen we altijd de eerste zondag in het nieuwe jaar... met de volledige ploeg. Maar ja, corona maakt dat het een en ander niet mogelijk is. Dus we hebben besloten dat maar twee presentatoren aanwezig zijn. We proberen contact te zoeken met twee presentatoren. Jeroen en Jaap, die eh, ja, ergens in zitten en mogelijk ook wat muziek hebben. Maar dat gaan we proberen vandaag. Of het allemaal lukt, ja, dat is even afwachten. Ze hebben in ieder geval wat muziek gestuurd, dus we kunnen hun keus wel draaien. Ja, een bijzondere uitzending altijd, die eerste van eh, eh, januari. En we begonnen natuurlijk met een treffend nummer. De Cool Breezers met een eh, fantastisch nummer. Hello, Mr. New Year. Een beetje uh, op wop muziek om mee te starten. Ja, in de studio zijn aanwezig Edward. Hallo Edward. Goedemorgen. Ook de beste wensen nog voor het nieuwe jaar. Okido. die ja. Heb je een goede oudejaarsavondviering gehad? Uh, ja, was vrij rustig deze keer moet ik zeggen. Eh, niet al te veel vuurwerk zeg maar, in de buurt. Eh, tenminste, dat viel me inderdaad op dat het heel rustig was. Maar zelf heb ik het prima, heb ik me prima vermaakt. Ja, ja, ik moet zeggen, ik kom daar uit Hillegom. Daar was toch redelijk veel vuurwerk hoor. ja joh, oké echt ook heel lang. Dus eh, oh. volgens mij, het begon om 12 uur. Eigenlijk aan het begin van de avond moet ik zeggen. Het ging de hele avond door. En dan zo, eh, volgens mij om een uur of twee, klonken er nog steeds eh, forse klappen en knallen. Oké, nee, bij ons was het, ja, ik woon dan in Haarlem, maar om half één was het toch echt gebeurd. En normaal, inderdaad, gaat het toch ver na ene door. Maar dit keer toch echt niet. Ja. Nou, we maken een beetje een, eh, een soort mix van eh, mooie jazzmuziek. Eh, Edward heeft zijn keuzes en ik heb mijn keuze. Ik zit meestal wat aan de vocale kant. En wat, wat draai jij vooral? Ja, ik heb... nou, we hadden natuurlijk eerst de Cool Breezes hè, met Hello Mr. New Year. Ik ga naar een plaatje van 2021. een trio alt-saxofonisten. Dat heet Tezamen Altoism. En het nummertje heet The Time Has Come. Een heel rustig nummer voor wat eh, reflectie. samenspel van een nieuwe band... gecentreerd rond de drie alt-saxofonisten alt, uit Chicago... Greg Ward, Rajiv Halim en Cheryl Cassidy. Tezamen noemen ze zich Altruism en eh, ze brengen een mix van originals, bebop klassiekers en ballads. Een eh, ja, hele lekkere eh, luisterplaat die heet The Time... nee, het album heet ook Altruism en het nummertje wat je net hoorde is The Time Has Come... Um, Auko, wat had je klaarstaan? Ja, ik, eh, het is eigenlijk de tijd dat je je kerstcd'tjes eh, gaat opruimen. Maar er zijn een paar cd's, daar staan toch nummers op... die ook in januari <laughs> nog heel aantrekkelijk zijn. Ik heb altijd drie kerstcd'tjes ieder jaar altijd bij de cd-speler liggen. En dat is onder andere uh, Joe Stafford, een, een, zangeres. En die had een, een CD, kerstcd, Happy Holidays, I Love the Winter Weather. En daar staat een nummer op, dat heet June in January... En ja, dat is toch wel even smikkelen hoor. Nou, het, eh, de, temperatuur is er wel... Het lijkt er eh, zeker op. Ja, oké. Okay, dan gaan we. Tune in January. Stafford was dat eh, toch altijd weer een stem waar je met plezier naar luistert. En eh, in dit programma dat zit toch een beetje vol met tegenstellingen. Het, eh, het nummer van Joe Stafford ging over June en January. Wat ik nu heb klaargezet, dat was of is George Shearing, een bekende Engelse pianist. En die heeft ooit een cd of een LP gemaakt, The Shearing Touch. Dat deed hij samen met Billy May. Billy May is een orkestleider en arrangeur. En ik vond het wel leuk om daar een pittige tegenstelling tegenover te zetten. Het nummertje Snowfall. Ja, knallen maar, eh, Edward. En dan gaan we nu door naar een eh, pionier op de, op de jazzharp. Ik had het net eh, voor de uitzending even over de harp met uh, Auko. Je kent natuurlijk, iedereen, kent de Dorothy Ashby. Maar ik heb hier Corky Hill... die is wat minder bekend, maar die speelde toch met de grote van de jazz. Ella Fitzgerald, uh, Chad Baker, noem maar op. Tony Bennett niet te vergeten. En ze speelde ook naast de harp ook piano. Ze leeft nog steeds... Uh, ze is ver in de 80. Dit is een nummer eh, zo uit 2008 met uh, Bren, Brenna Whittaker op vocale. Corky Hill. Where or when? seems we stood and talked like this before. We looked at each other in the same way then, but I can't remember where or when. The clothes you're wearing are the clothes you wore. The smile you were smiling, you were smiling then but I can't remember where or when. Some things that happen for the first time. talked like this before. We looked at each other in the same way then. But I can't remember where or when. The clothes you're wearing are the clothes you wore. The smile you were smiling, you were smiling then. But I can't remember. het nog steeds Na ZFM Jazz op de zondagmorgen in het nieuwe jaar. Dat was natuurlijk eh, Mark Murphy, de Amerikaanse vocalist. Misschien wat minder bekend dan een eh, Mel Tormé of een eh, Tony Bennett... maar toch een geweldige muzikant. hier met een, nummertje The Dream te vinden op het album... wat hij maakte ooit in de jaren 90 met het uh, Metropool Orkest. gelijknamig album The Dream met Metropool Orkest... onder leiding van Rob Pronken, meen ik. Uh, Ja, we gaan zo eh, Jeroen eh, bellen. Jeroen, blijf nog even wachten. Het ging net even fout, maar we gaan het zo weer proberen. Eerst nog even naar Auko met een nummertje. Ja, ik had al verteld dat ik wat kerstcd's ging opruimen. En dat zijn de drie kerstcd's die bij mij daar altijd ver boven stijgen. En daar hoort ook toe een, een cd genaamd van een bluesboy. Capmo is zijn naam. En dat is een eh, fantastische zanger en eh, ja, eh, ja, componist. En die heeft een kerstcd gemaakt. Moonlight, Mistletoe en You. En daar staat ook nog een nummer op wat ook voor het nieuwjaar van toepassing is. En dat is het mooie nummer One More Year With You. time has come to an end. carol, mumbling the words. And jingle bells rock, and wishes come true. That's right. are so hypnotized by the lovely shadows through the trees. Snowdrifts shining in the dark. was natuurlijk weer Joe Stafford. Dat stond op hetzelfde cd'tje. Moonlight in Vermont. En als je dan zo'n sax hoort uh, blazen... ja, dan lopen toch de rillingen over je rug. Eh, wij gaan door met een... Een, nummertje van eh, een, een, bekend nummer. Stella bij Starlight. Een nummer van, uit een film volgens mij. Charlie Parker is daar degene die dat het eerst als jazzmuzikant op de plaat heeft gezet. Op een cd eh, eh, eh, Charlie Parker with Strings, nummertje uit 1952. Stella by Starlight. Ja, daar komt hij zo aan. Stella by Starlight. all that danger, and danger is why you. And so you better not come knocking on my door, I'll throw away the key. You better not go messing around my heart, you'll end up hurting me. You've got the kind of eyes that I could go for. You've got the kind of lips that make me want to know more. And so you better. secret smile, that lover's smile of frown. You're just the kind of guy that I always dreamed of, but one I'd never meet it seemed of. Of course you know that once the flame has started, you've got to let it burn and glow, or I'll be broken hearted. Veronica Swift die leverde afgelopen jaar... een van de meest eh, onderhoudende, enerverende uh, vocale jazzalbums af. Ik draaide haar al eens in mijn eigen programma van een aantal maanden geleden. Begeleid door cracks als eh, Emmett Cohen op piano en Yasushi Nakamura op bas. Het album heet is Bitter Earth. En dit nummertje wat je net hoorde was de You're the Dangerous Type. Uh, een van de beste albums, jazzalbums van 2021 wellicht. ja, we proberen natuurlijk eh, Jeroen te bereiken, wat ik net al zei, maar dat lukt niet helemaal. Eh, we zouden hier oorspronkelijk met z'n allen in de studio zitten, maar dat kan natuurlijk niet vanwege de corona. Maar dan gaan we straks wel gewoon het nummer door Jeroen uitgekozen draaien. Eerst even naar iets anders, Alco, of niet? Ja, ik had net Charles, Charlie Parker gedraaid met Stella by Starlight. En er is ook een, een groepje, een trio, Stella Starlight Trio. En ik kwam ooit een cd tegen, dat was de muziek van U2... gespeeld door diverse eh, eh, bandjes eh, op een jazzachtige wijze. En daar stond ook deze New Year's Eve, New, New, Year's Day, ja. op. Dus vandaar dat ik dacht, misschien leuk om die toch even laten horen. Het is eigenlijk een beetje, komt uit volgens mij uit North Carolina. Durham, North Carolina zit volgens mij nu in Los Angeles in die En ja, het is, ik vind het wel grappige muziek, dus... Oké, dan gaan we, maar. gaan we naar luisteren. New Year's Day. to be with you, be with you. een uh, jazzy groove. Het nummertje van uh, eh, U2. Ja, we hadden eigenlijk eh, gepland om Jeroen in de uitzending te krijgen. Maar dat, op een of andere manier lukt dat niet. Dat zul je net zien in het nieuwjaar. Um, we hebben wel zijn nummertje klaarstaan wat hij had uitgekozen van Nina Simone. Ehm, de uh, Backlash Blues komt van een album Nina Sings the Blues. Ergens uit de jaren 60 vermoed ik. Een civil rights movement song. Nina Simone, The Backlash Blues. son to Vietnam. You give me second class houses, second class schools. Do you think that all colored people are just second class fools? Mr. Backline. past natuurlijk Nina Simone, I'm Gonna Leave You With The Blues. En we beginnen natuurlijk met iets nou, Hollands, dat is ook wel weer eens nodig. Ik heb klaargezet Janne Schra en de Vogels. Eh, eh, en dat is een eh, In de Regen heet deze cd. Daar staat een Hollandse standard op, Diep in Mijn Hart. En hier klinkt een mooie trombone solo op van Pablo Martinez. Oké, daar gaan we mee eindigen het eerste uur. En dan gaan we natuurlijk het tweede uur verder met een lekkere mix van oude en nieuwe muziek. In het nieuwe jaar bij ZFM eh, Jazz. Dus ga niet weg, neem snel een kop koffie, eh, een hap van je broodje... en ga weer klaarzitten voor het tweede uur bij ZFM Jazz. Hier komt die diep in mijn hart, Janne Scha. yeah. jullie allemaal fijne dagen en een voorzitter.